Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Veerboot hebben de autoriteiten gevraagd om brandstof, voedsel en hulp bij het verhelpen van een technisch probleem. Dat zegt de Turkse minister van Verkeer. De autoriteiten hebben het verzoek in overweging genomen waarbij de veiligheid van de 19 passagiers en 6 bemanningsleden voorop staat. De veerboot werd aan het eind van de middag gekaapt in de zee van Marmaris bij Istanbul. Volgens de verkeersministers zeggen de kapers dat ze lid zijn van de Koerdische PKK. Ze zouden met de boot naar een eilandje willen varen waar PKK-leider Öcalan gevangen zit. De kapers zeggen dat ze een bom bij zich hebben en dat ze die laten ontploffen als hun eisen niet worden ingewilligd. In de binnenstad van Den Bosch zijn drie mensen licht gewond geraakt bij een brand in een studentenpand. Het vuur ontstond de afgelopen avond rond 9 uur. Het was erg druk in de straat vanwege de start van het carnavalseizoen. In het studentenhuis boven een lampenwinkel woonden volgens de politie acht studenten. Twee van hen zijn bewusteloos naar buiten gedragen. Over de derde lichtgewonde zijn geen details bekend. Aan het eind van de avond was de brand in Den Bosch onder controle. De hoofdrollen in de musical over het leven van André en Rachel Hazes worden gespeeld door Martijn Fischer en Chantal Jansen. Joop van den Ende heeft dat bekendgemaakt in Pauw en Witteman. De musical heet Hij gelooft in mij en gaat in november 2012 in première. Het verhaal over de pieken en dalen in het leven van André Hazes wordt verteld vanuit het perspectief van zijn vrouw Rachel. Ze tekende in 2007 al een contract met Van den Ende waarin ze toestemming voor de musical gaf. Ze wordt betrokken bij de totstandkoming van de productie. In de play-offs voor het Europees kampioenschap heeft Turkije met 3-0 verloren van Kroatië. De ploeg van Guus Hiddink is daardoor vrijwel kansloos voor het EK. Nederland speelde een oefenduel tegen Zwitserland. De eindstand was 0-0. Het weer, koelt vannacht flink af met in het noordoosten lichte vorst. Overdag vooral in het oosten zon, in het westen meer bewolking, maar het blijft droog.